Katrien Straatman met het NOS Journaal. De actiegroep Geen 4 mei voor mij ziet helemaal af van protest bij de nationale dodenherdenking. Gisteren besloot de rechtbank al dat er op de Dam geen protest mag worden gehouden... maar initiatiefnemer Rogier Meijering zei dat hij ondanks het verbod... toch naar de Dam wilde komen om tijdens de twee minuten stilte lawaai te maken. De actiegroep meldt nu in een persbericht dat onze boodschap de meeste impact maakt... door nu ons lawaai-protest af te blazen. Ons doel is bereikt, schrijft de groep. De Nobelprijs voor de literatuur wordt dit jaar niet toegekend. Het is het gevolg van een seksschandaal binnen de Zweedse Academie, de organisatie achter de prijs. Enkele leden zijn de laatste tijd opgestapt, omdat de echtgenoot van een van de andere leden wordt verdacht van seksueel misbruik. Het is voor het eerst sinds 1943 dat de Nobelprijs voor de literatuur niet wordt uitgereikt. De voormalige concentratiekampen Amersfoort en Vught krijgen ieder eenmalig 1 miljoen euro van het kabinet voor uitbreiding en educatie. Volgens staatssecretaris Blokhuis hebben ze dat geld hard nodig omdat steeds meer mensen deze herinneringscentra bezoeken, waaronder veel schoolklassen. Plekken waar herinneringen levend blijven zijn volgens de staatssecretaris nodig, omdat steeds minder mensen uit eigen ervaringen verhalen kunnen vertellen over de verschrikkingen van de oorlog. In Kenia zijn door overstromingen in de afgelopen weken zeker 80 mensen om het leven gekomen. Bijna een kwart miljoen mensen is dakloos geworden, zeggen de Verenigde Naties. Sinds maart heeft vooral het oosten van Kenia te maken met hevig regenval omdat dit volgt op een lange periode van droogte... betekent dat volgens het Rode Kruis een dubbele tragedie voor de bevolking. Getroffen gezinnen worden voorzien van drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderdak en voedsel. Ook buurland Somalië is getroffen. Daar hebben zo'n 175.000 mensen hun huis moeten ontvluchten door het noodweer. Het weer op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen... en vanmiddag wordt het ongeveer 17 graden.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 Ja, en in plaats van muziek eh, krijgt u, eh, hoort u nu mijn stem. Eh, mijn naam is Dolly Tempierik en wij gaan vandaag aandacht besteden aan ehm, de herdenkingsbijeenkomsten. De eerste die straks zal plaatsvinden om 12 uur bij het Joods monument Zandvoort. U kunt thuis meeluisteren naar deze herdenkingsdienst. De herdenkingsdienst eh, zal bestaan uit een toespraak van burgemeester Niek Meijer... dan een toespraak en gebed door Rabijn Spiro... dan gevolgd door een gebed door de heer Rosenberg... van de Joodse gemeenschap Noord-Holland-Noordwest... Dan komt er een voordracht, die wordt gehouden door Liam Lezer. En een gedicht wordt voorgedragen door Quint de Boer. En dat is een leerling van de Maria School Zandvoort. Aansluitend vinden de bloemleggingen plaats... Eh, ten eerste door burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw mevrouw Meijer. Daarna zal een, eh, een krans gelegd worden door de Joodse gemeente Noord-Holland-Noordwest. Dan volgt de Mariaschool, Stichting Viering Nationale Feestdagen... dan de lokale Raad van Kerken, de Rotary, belangstellende en gevolgd door een minuut stilte waarna het afgesloten wordt. U kunt eh, via ZFM meeluisteren en in eh, aanloop daarna eh, gaan wij de muziek afstemmen en heb ik een, een programma voor u gemaakt met stemmige muziek. Overigens zal ook de ehm, herdenkingsbijeenkomst vanavond om 8 uur te beluisteren zijn via uw lokale zender uh, eh, CFM Zandvoort op 106.9, kanaal 40 van Ziggo. En via internet te volgen op eh, www.zfm-live.nl. Waar gaan we naar luisteren? Ehm, stemmige muziek, een paar Joodse gebeden zullen ook te horen zijn Ehm, zoals bijvoorbeeld het Kol Nidre, waarmee we eh, gaan starten. Dat is een Joods gebed dat negen dagen na het Joodse nieuwjaar... op de tiende van de Joodse maand, het Tishri... en wel op de avond van Yom Kippur driemaal wordt opgezet, gezegd. In dit gebed verzoekt men om nietig verklaring van alle geloften, eden en verplichtingen... die men gedurende het afgelopen jaar op zich genomen heeft... Het gaat in deze nadrukkelijk om gelofte jegens God en jegens zichzelf, niet jegens anderen. Daarna, ehm, er komen eerst nog wat andere nummers tussendoor. Een ander gebed wat we gaan eh, uit eh, of laten horen... dat is een eh, Joods gebed dat onderdeel uitmaakt... van de liturgie van de Joodse feestdagen Rosh Hashanah... dat is het Joods nieuwjaar... en Yom Kippur, de grote verzoendag... En dan nog één gebed eh, wat ik u eh, ga laten horen. Dat is het Adon Olam. En dat is een veelgebruikt Joods gebed dat in sommige synagoges aan de sluiting van het Shabbat-ochtendgebed gezongen wordt. En in Nederland wordt het iedere ochtend aan het begin van het ochtendgebed gezegd. Bovenal is het eh, een van de inleidende gebeden van de dagelijkse ochtenddienst. Ik ga straks starten met de muziek en ik ga dan niet ehm, meer ertussen komen ehm, om, om commentaar te geven. Tenzij er iets is wat duidelijk om aandacht vraagt. Ik eh, wens u een ehm, rustige 4 mei viering. En eh, ik hoop dat u meeluistert naar de herdenkingsbijeenkomst. En nu in aanloop naar die herdenkingsbijeenkomst naar de muziek. We starten met het Colnidré van Max Broeg. Things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all said as sweet as angel, one that I fondly call my Yiddish mama. I need her more than ever now. My Yiddish mama. I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more as days come by and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures she never cared for fashion style. Her jewels and treasures, she found them in her baby's smile. Oh, I know what I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and gray, to that wonderful Yiddish smile. mama mijn. Haar jiddische mama, sie mag nog zies de ganze Welt. Ah, jiddische Mama, oi wei, wie bitter, wenn sie fällt. Ich darf toch danken God, wenn er hatte noch was hier. Er weiß nicht, wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie geht er weg zu ihm. In Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Treue, das ist gewiss der größte Sinn. true day. to love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are going to survive alone. You were always telling stories like only you can do. Just remember, we still love you. Your body may be gone, but the memories live on and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Yeah, we cried a lot of tears, but we tried to smile like you. And when we think about all those memories, smiles are stuck on our face like glue. And I think no one can forget you. Even if we try, you were such a big part of all our lives. We thought you'd never die, and your body may be gone, but the memories live on never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. But the memories live on and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. młodych latach on levador i mloch nora uaia ve uove אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני המשילו לאחרירה ראשית ובתחתית חבלי בעת צרה manos li menat kosi menat kosi biyom העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל עשה מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא והוא יהיה בתפארת אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל עשה מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארת והוא היה והוא יהיה בתפארה אדוני לי אדוני לי ולא יירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא a liberty and say that it's a shame. is goed dat wij hier met elkaar zijn. Op 4 mei. Dan staan wij collectief stil bij alle slachtoffers die zijn gevallen, burgers en militairen, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Wij gedenken de 306 Joodse inwoners van Zandvoort die zijn weggevoerd en vermoord. Dat wij niet vergeten. Dat wij hen niet vergeten. Hun namen worden in ons geheugen gebeiteld